april in Portugal. Een bloemenfestival waar elke jonge liefde snel ontluiken zal. En daarom, als je wil, gaan wij begin april naar Portugal, het land van bloemen. Het lot heeft in een gril me in de maand april naar het zonnig Portugal gezond. Ik had niet veel idee, maar heb daar voor ons twee een heerlijk paradijs gevonden. Ik was nauwelijks van boord of ik werd al bevoerd door het kleurenspel in zonneluister. Bij het zien van zoveel pracht heb ik direct gewacht. Het is dus hier waar het geluk op me wacht. April in Portugal, een bloemenfestival waar elke jonge liefde snel ontluiken zal. En daarom, als je wil, gaan wij begin april naar Portugal, het land der liefde. april in Portugal. Een bloemenfestival waar elke jonge liefde snel ontluiken zal. En daarom, als je wil, gaan wij begin april naar Portugal, het land der liefde.